met het NOS-journaal. Bij de aanvallen op Iran is Ayatollah Khamenei gedood. Dat meldt president Trump. Hij spreekt van een van de kwaadaardigste mensen ooit. Volgens Trump hebben Iraniërs nu de kans om hun land terug te winnen. Eerder meldde een hoge Israëlische functionaris al de dood van de hoogste Iraanse leider. Iran heeft de dood nog niet bevestigd. Na de berichten over de dood verzamelden enkele tientallen Iraniërs zich op de Dam in Amsterdam. Daar zwaaien ze met Iraanse vlaggen. Bij de aanvallen op Iran zijn de afgelopen dag ook honderden burgers omgekomen... zegt de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Daar is de VN-veiligheidsraad bijeen voor een spoedoverleg... Eerder op de dag spraken Iraanse media van ruim 200 doden. Ook zouden 750 mensen gewond zijn geraakt in Iran. Maar dat aantal is niet onafhankelijk te controleren. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op internationale luchthavens in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij een aanval op de luchthaven van Abu Dhabi is iemand omgekomen. Het zou gaan om een burger uit een Aziatisch land. Ook raakten zeven mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Ook het vliegveld van Dubai is onder vuur genomen. Daar zijn vier mensen gewond geraakt. De Nederlandse ambassades in Iran en Kuwait blijven komende dag uit voorzorg dicht. Geplande afspraken worden verzet, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ander werk gaat wel gewoon door. Ander nieuws dan. Een schaatspak van Jutta Leerdam is geveld voor bijna 2 ton. Het gaat om het pak dat ze droeg tijdens de winterspelen. Ook items van andere Nederlandse Olympiërs gingen onder de hamer. De opbrengst van de veiling gaat naar sportverenigingen waar de atleten ooit begonnen.